12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Duits reddingsschip heeft voor de kust van Libië 133 bootvluchtelingen gered... die op drie overvolle boten zaten. Volgens de Duitse hulporganisatie CI hebben de opvarenden veel geluk gehad dat ze werden ontdekt. Ze hadden geen noodsignaal uitgezonden uit angst dat, ze, dat de Libische kustwacht hen terug zou brengen. Waar die migranten naartoe moeten is onduidelijk. Volgens CI voelt niemand in Europa zich nog verantwoordelijk voor deze mensen. Amerika eist dat landen zich weer gaan houden aan de VN-sancties die golden voor Iran. Onder meer omdat Iran weer uranium is gaan verrijken. Ook willen de Amerikanen dat het VN-wapenembargo tegen Iran, dat volgende maand afloopt, wordt verlengd. Anders komt de VS met eigen maatregelen tegen landen die zaken doen met Iran. Rusland en Europese landen zeggen dat de VS geen recht van spreken heeft... omdat president Trump in 2018 uit het atoomakkoord met Iran is gestapt. Inwoners van Engeland die een bevel tot thuisisolatie negeren... riskeren vanaf volgende week maandag een boete van 1000 pond. De maatregel geldt zowel voor mensen die positief zijn getest... als voor mensen die contact hebben gehad met iemand die besmet is. Bij herhaling kan de boete oplopen tot 10.000 pond. Tot nu toe kende Engeland geen quarantaineplicht, alleen een advies. De Chinese eigenaar van de video-app TikTok wil 12 miljard dollar krijgen... voor de samenwerking met Oracle en Walmart. Walmart, meldt het persbureau Bloomberg. Volgens de Chinezen is TikTok 60 miljard waard... en daarvan zou 20% in handen komen van de Amerikaanse bedrijven. De samenwerking is nodig omdat president Trump niet wil... dat gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers in Chinese handen komen... Het idee is nu dat die gegevens straks door Oracle worden beheerd. De bedrijven hebben een week de tijd om de deal rond te krijgen. Anders verdwijnt TikTok mogelijk uit de Amerikaanse appstores. Ook de Chinese overheid moet met de deal instemmen. Het weer, volop zon, in het zuiden ook wat sluierbewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.